Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De formatieonderhandelingen hadden niet zo moeten lopen... zegt de helft van de Nederlandse kiezers volgens een onderzoek. Na weken praten tussen PVV, VVD, NSC en BBB... hield Omtzigt het voor gezien. Zijn partij betaalt de prijs, want veel NSC-kiezers weten niet zeker... of ze Omtzigt nog steunen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over hoe het nu verder moet. Je hoort verslaggever Xander van der Wulp. Dat wordt sowieso interessant. Er zal iets meer duidelijk worden, maar zeker nog niet alles. Wilders die moet één informateur of meerdere informateurs gaan eh, aanwijzen. En dan eh, zal er waarschijnlijk tijd genomen worden... zodat die informateur kan gaan kijken in welke vorm enige samenwerking op rechts nog mogelijk is. Een man van 44 is vandaag aangehouden omdat hij in verband wordt gebracht met meerdere moorden in ons land. Tussen 2012 en 2014 zijn er vijf moorden gepleegd in Amersfoort, Houten en Steenbergen. Volgens de politie ging het om liquidaties die mogelijk door dezelfde groep gepleegd zijn. Eind vorig jaar kwam er nieuwe informatie over de zaken bij de politie binnen. De man die is aangehouden zit nog een gevangenisstraf uit voor een ander misdrijf. Mensen die gratis hebben gedronken tijdens carnaval in Os... moeten hun rekening nog even komen betalen. Zondag viel in Os de stroom twee uur lang uit. Konden mensen hun drankjes niet afrekenen werd ze gevraagd om op een later moment terug te komen om alsnog te betalen. Maar niet iedereen heeft dat gedaan. Daarom roepen horecazaken op om alsnog even langs te komen om de rekening af te tikken. Steeds warmere zomers in het Noordpoolgebied lijken een groot probleem te worden voor ijsberen. Wetenschappers hebben 20 ijsberen in Canada gevolgd tijdens ijsvrije periodes. Daar zagen ze dat ze niet heel veel eten konden vinden, zegt deze onderzoeker. Er liggen daar op de toendra in het najaar heel veel bessen. En voor de rest af en toe een dood beest of een gewei werd aangeknaagd. Maar eigenlijk tot de, verbazing van de onderzoekers en eigenlijk ook van mij was dat eh, ze heel weinig eigenlijk te eten vinden in die periode. De dieren vielen daardoor per dag gemiddeld een kilo af. Het weer, regen van west naar oost vanavond. Morgen wat warmer met 12 graden. Het is droog en er is zon. Maar in de middag volgt er opnieuw wat regen.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 Er zijn alweer diverse verzoekjes binnengekomen en die komen ook aan bod, natuurlijk. Eerst gaan we even genieten van eh, de Carpenters, want we've only just begun. Zo is het toch? just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and work. We've only just begun. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Het is tien uur geweest en eh, ik ben net begonnen met het programma tussen app en vloed. Maar u heeft nog veel eh, heerlijke muziek. Te goed als het aan mij ligt. nou weer jammer, Duif. Het nummer moet natuurlijk wel beginnen bij het begin. Want uh, uh, luisteraars... het blijft toch een long and winding road. The long and winding road to your door will never disappear I've seen that road before van mijn grote vriend Paul McCartney. Soms luisteraars, dan droom ik dat ik eh, een mannelijke zanger ben, een artiest ben. Dat ik op een groot podium sta, op een festival. En dat ik dan in staat ben om al die stemmetjes van die eh, verschillende zangers... om die gewoon te imiteren. Hè. Dus dan zeg ik, dames en heren in het publiek... u gaat nu luisteren naar, eh, nou ik noem maar wat, Mick Jagger. En dan zing ik Angie. Net zo makkelijk als dat ik Barry Gibb imiteer en tragedy zing of zo. Ja, heeft het, heeft ook wel eens dat je zo'n droom hebt dat je... Dat je ja, het gaat me niet per se om het beroemd zijn, maar het <laughs> gaat me meer om eh, de kick. Dat je echt alles kan, eh, kan zingen. En eh, muzikaal ja, een soort duizendpoot bent. Dan moet je wel wat in huis hebben om het volgende nummer goed tegen horen te brengen. Want volgens mij zo'n Sander zitten daar de nodige ja, verhogingen in, wisseling van akkoorden nummer gaat steeds hoger. Ik geloof, nou, hij heeft het me geschreven. Ik ga eens even kijken in de, in de eh, Messenger. Want u kunt mij ook een berichtje sturen met Messenger. Eh, even kijken hoor. Eh, nou even spieken. Hij heeft het me net... Op, oh ja. Het is een liedje met maar liefst 14 key changes. Oftewel toonverhogingen. Dus je moet, je moet echt wel wat in huis hebben om dit, deze popsong van Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go, goed ten gehoren te brengen. Ik ga me eh, voor zo'n Sander spelen. dat een eh, instrumentale versie kennelijk. Ik ga straks eh, voor mijn zoon nog een, eh, een vocale versie opzoeken. Die draai ik dan gewoon in, in uur 2. Sander, die hou je dan even te goed. Donna. Groep uit Enschede. Ze heten de Buffoons. ze zingen prachtig close harmony. Ze bestaan nog steeds. waar ben je gebleven, meisje? Where can you be? Waar kan ze gebleven zijn? Ja. ja, triest hoor, als je door je meisje in de steek wordt gelaten. Maar zingen konden, de, of kunnen die mensen, de buffoons uit uh, Enschede, Klas Harmony Groep. Eh, ik heb het al meerdere keren in de uitzending verteld dat ik ze ooit zag live zag optreden in Haarlem in de Kromme Elleboogsteeg. een steegje wat loopt van de Zeilstraat naar de Nieuwe Groenmarkt. Er zit... Eh, dat zat de laatste discotheek De Stalker. En, maar daarvoor was het Palermo. En daar traden in de jaren 60, begin jaren 70 allemaal eh, ja, Nederlandse bandjes ook op. Zoals Roy Tox en de Outsiders. Eh, Hans Vermeulen met zijn Sandico's natuurlijk. Maar ook eh, de Buffoons. En daar heeft u zojuist naar geluisterd, luisteraars. Ik ga een verzoekje draaien voor uh, Annemieke Vos. Annemieke, jij vroeg om Sometimes When We Touch van Den Hill. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning. and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. sometimes when we touch. subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares. Sometimes When We Touch. Dat was Dan Hill, luisteraars. Eh, ik ben gisteren in Zandvoort, eh, kwam ik op het strand terecht eh, rond zonsondergang. En ja, ik moest wel in Zandvoort zijn. Ik reed huiswaarts, maar ik keek zo eens de zee over. Toen zag ik de bewolking breken en dat, eh, een zonsondergang in combinatie met wolkenpartijen is prachtig. Ik heb daar mooie foto's van gemaakt. Kunt u terugvinden op zandvoort.niels.nl. Eh, en eh, ja, daar moet je niet licht over denken, over zo'n zonsondergang, een sundown. Dat doet Gordon Lightfoot ook niet. Die, die, die denkt daar ook niet lichtvoetig over. Luister maar naar Oma Gordon. see her lying back in her satin dress in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care. looking like a queen in a sailor's dream And she don't always say what she really means Sometimes I think it's a shame When I get feeling better when I'm feeling no pain Sometimes I think it's a shame Ja, heerlijke, relaxte muziek.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 geef jullie vanavond het eh, beste van mijn liefde. Mijn liefde voor muziek en een beetje liefde voor mezelf. Voor jullie allemaal. Dat doe ik via de Eagles. Best of my love. Muziek van de Eagles. The Best of My Love. Mary, luisteraars. Mary was an only child. Luister maar naar Art Carfunkel. Dat was eh, Art Garfunkel van de LP of CD. Album moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig. Worden tegenwoordig op vinyl uitgebracht, maar ook nog op CD. En gewoon on the stream, Spotify bijvoorbeeld, kun je die nummers allemaal prachtig beluisteren. We gaan eh, naar Kayak. En eh, oh, u moet nog even weten hoe het album heet van Art Garfunkel. Angel Claire heet dat. Angel Clare. Ja, daar komt dit nummer van. Er staan veel meer mooie nummers op. Ik ga er in de tweede uur nog eentje draaien voor u. Maar nu eerst naar kajakken. Ruthless Queen. De stem van Edwin Rekers. een klein beetje gespannen luisteraars voor de dag van morgen. Ik kan me zo voorstellen, want morgen 14 februari is het natuurlijk Valentijnsdag. En wie weet... My funny Valentine Ligt er een bosje roos op uw snoep? Sweet comic Valentine Van een onbekende. Make me smile with my heart Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you small? But don't change a hair for me. Not if you care for me. stay is Valentine's Day. Ja, Peter Douglas doet een poging om hem te imiteren, Frank Sinatra. Hij komt in de buurt, maar ja, Frank blijft toch Frank hoor. George Harrison. My sweet Lord. Harrison, My Sweet Lord. it's is helaas, luisteraars, it's over. Althans, als het aan Cliff Richard ligt, hoor. Nou, het ligt niet aan hem, als een meisje, denk ik. just stop living Couldn't stand the pain Heather grows like leaves in September Looks as fresh in spring Love that warms like summer sun Shouldn't die when winter to Richards, It's All Over. De prachtige stem van David Gates. Ik ben de fan van. Hij was de liedzanger van Brad, maar hij heeft ook een aantal uh, eh, stukken opgenomen. I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day.